Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft nog iemand opgepakt voor de schietpartij in Rotterdam afgelopen september. Een man schoon toen een vrouw en haar dochter dood. Vervolgens ging hij naar het Erasmus MC waar hij een docent doodschoot. Deze man vertelde een dag later hoe heftig dat was. Iedereen was in een paniek, in shock. We probeerden iedereen rustig te houden, maar eh, het was wel gespannen, zeg maar. En met wat voor gevoel gaat u dan vandaag weer aan het werk? Ja, met een kutgevoel, zeg maar. De vermoedelijke schutter werd diezelfde dag opgepakt. En nu zit er ook een man van 21 uit Den Haag vast. Volgens bronnen heeft hij het wapen geregeld. Zes Nederlanders hebben de Gazastrook kunnen verlaten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de Egyptische grens zijn ze opgevangen door een team van de Nederlandse ambassade. Bij een bedrijf in Moerdijk in Brabant zijn twee mensen onwel geworden. Er is een gevaarlijke stof vrijgekomen. De twee moesten naar het ziekenhuis. Hoe het nu met zijn gaat is niet bekend. De veiligheidsregio doet onderzoek naar de stof. Verkenner Plasterk praat morgen opnieuw in duo's met de vier partijen die eventueel een regering zouden kunnen vormen. Daarna verwacht hij zijn eindrapport te kunnen schrijven dat hij na het weekend wil aanbieden aan de Tweede Kamer. Plasterk zegt tevreden te zijn over de gesprekken tot nu toe. Dat er echt naar elkaar geluisterd wordt en dat men met elkaar in gesprek gaat. Ehm, zonder overigens nog te onderhandelen, hè, want dat is ook geen, geen deel van, van de verkenningsfase. Maar om een aantal punten op te helderen. En ik, ik, ik vind dat men dat constructief doet. En tien jaar geleden overleed Nelson Mandela. De man die vocht tegen ongelijkheid in zijn land, Zuid-Afrika. Maar die ongelijkheid is er nog steeds, zegt correspondent Alice van Gelder. Er is nog steeds grote armoede onder de zwarte Zuid-Afrikanen. En die sterfdatum vandaag wordt dus ook wel aangepakt... om eigenlijk te kijken naar hoe het land ervoor staat. En het is niet al te best. Ik heb het over grote werkloosheid, stroomuitval, criminaliteit, wanbeheer. Desondanks zijn er vandaag verschillende lezingen en toespraken... om de oud-president te herdenken het weer dan nog. Vanavond en vannacht in het noordoosten kans op vorst. Op andere plekken blijft het boven nul. Morgen eerst wat regen, maar ook een zonnetje. Dan tussen de 2 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. verkeer staat met name rond Alkmaar nog steeds helemaal vast. Het komt doordat de N242 dicht is, midden meer richting Alkmaar bij industrieterrein Boekelermeer. Er is een ongeluk gebeurd en de politie doet daar voorlopig onderzoek. kost je veel extra reistijd en op de andere weghelft sta je daardoor ook vast. De N242 richting Middenmeer. Vertraging is 20 minuten tussen de aansluiting met de A9 en de ring Alkmaar. Op de N244 van Edam naar Alkmaar sta je ook vast. Bij Alkmaar heb je een half uur tijdverlies. En op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk is de vertraging nog bijna een uur. Het is tussen Westzaan en de Kogerpolderbrug.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 Unieke frasering, huiselijke filosofieën, wat brutaliteit, wat wilde wijsheid en een beetje humor. Fans van traditionele country zullen het eten als een ijsje op een warme dag. De driemaal getrouwde moeder Grady Lyle heeft op haar vijftigste een kleurrijk leven gehad en dat is te horen. I'll Go Back to Denver was de eerste song. Nu nog Who Bought the Boots Beside Your Bed, met daarna de titelsong van het album. Inside your bed aanbevolen. het favoriete album van de maand. Van Morrison grijpt terug naar zijn rock'n'roll rockabilly roots met 19 covers van klassiekers, obscuriteiten en must-haves. Hits van tientallen jaren geleden. Van zijn liefde voor country getuigt hij met een sprankelende versie van Don Gibson's Sea of Heartbreak. in the harbor. Baby, don't shine for me. I'm like a lost ship adrift on the sea. sea of heartbreak, lost love, and loneliness, memories of your caress so divine Sea of heartbreak. Sea of heartbreak. How did I lose you? of heartbreak. Sea of heartbreak. Oh, oh, well, I give to sail back to shore, back to your. Sea of heartbreak. Sea of heartbreak. i give to sail back to shore, back to your Sea of heartbreak. Sea of heartbreak. Sea of heartbreak. Lost love and loneliness. Memories of Sea of heartbreak. Sea of heartbreak. Oh, sea of heartbreak. Sea of heartbreak. Ik heb me echt in dit album verdiept op een emotioneel niveau dat ik nog niet eerder heb meegemaakt en dat is erg spannend voor mij. Het gaat gepaard met een rauwe en toch positieve sfeer die veel voor mij betekent. Ella Reid met Skinny Dippin'. driving down the back late night sticky hot in this Texas summertime. And I said, pull over, there's something we gotta do, baby. Wearing nothing but our skin, our smiles painted on as we tiptoe in. Yeah, we tiptoe in And I say, let's go Swimming in the dark, let's go, let's go Skinny dipping The grass is cool and soft Got mud in our toes Skinny dipping Those fish are swimming right along Those frogs are singing my song floating on our backs. It's a beautiful sight, nothing to disturb this night. Yeah, yeah, yeah. And I said we should stay here forever, baby. De original van deze week. Roy Orbison was thuis aan het schrijven met zijn songwriterpartner Bill Dees toen hij tegen Dees zei dat hij moest beginnen met schrijven door alles te spelen wat in hem opkwam. Orbison's vrouw Claudette kwam binnen en zei dat ze naar de stad ging om iets te kopen. Orbison vroeg of ze geld nodig had en Dees zei Mooie vrouw heeft nooit geld nodig. Geïnspireerd begon Orbison te zingen. Mooie vrouw die over straat loopt. En zo ontstond Oh Pretty Woman. Station Wagon is een single van Jeffrey Martin. I can still see that red station wagon on the street by your house. We'd walk to rent movies and wander our way across town. Out away from your dad, you were always so easily found. You let your hands dance and you let yourself laugh out loud. Hey, I remember that night on the roof of the school, and we were talking at stars. And you said that you might be afraid of who you really are. And your hand touched my hand and retreated in that desperate dark. And I called you a faggot and laughed and punched you in the arm. I don't believe it. I can't believe it now. I can't was a boot on your neck since the day you were born. They didn't like the way that you talk or how you move in the world. How you glide like a leaf on the water, all gentle and kind. All the world wants a man who is hard, not hard to define feel like a child that the God of all forgot to name. Like he gave you a heart, but he did not give you a place. Did he breathe into you just to tell you that you are to blame? Did he breathe into you just to tell you that you are the blame? I don't believe it. I don't believe tell you that you are to blame? Did he breathe into you just to tear Crossroads met de act van de maand. De dochter van Johnny Cash ontmoette Rodney Crowell op een feestje eind 1976 en ze trouwde in 1979. Zoals de meeste relaties was deze niet perfect en na een ruzie met Crowell in een Frans restaurant aan Ventura Boulevard schreef Rosanna dit semi-autobiografische nummer als gedicht. Ze zei dat het haar ongeveer zes maanden kostte om te schrijven, maar het was duidelijk de moeite waard omdat ze er een dikke nummer 1 hit mee scoorde.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 country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In duo-bezetting brengen Dieter en Erik van der Westen hun liefde voor Amerikanen naar voren in een intieme setting. Met als mooi voorbeeld Neil Young's Heart of Gold. Rider gebaseerd op de ervaringen van Jacques Mees achter op de motorfiets. After eight hours of driving, he closes his eyes and tries to find sweet dreaming. Dreams to keep all them dreamings away, to drive away that sorrow screaming. There's no one there in this big old crowd who knows the meaning of being free. But he's the one who's been searching for, laying down by the side of an old big tree. this big old crowd. Who knows the meaning of being free? But he's the one who is searching for being down by the side of an old big tree. Being down by the side of an old big tree. Een ode aan country, haar Amerikaanse roots en haar muzikale helden. Een album met veel stielgitaar, een beetje eigenwijze humor, Three Chords and the Truth. Een snik en een knipoog. Katja Kruid met Fast Forward. was het blokje country uit eigen land. Als je ze eenmaal hebt gehoord wil je meer horen. Het maakt niet uit of je jong bent of ergens daartussenin. Er is voor ieder wat wils. Toast and Jam met I Could Use a Honky Tonk. I've been working that damned old nine to five. I got friends don't even know I'm alive It's been too long since we tied one on Burn that old bar down Oh, I could use a honky-tonk right now hard to find old Hank on the radio Sometimes you want a little out the back door smoke I've been trying to walk the is het favoriete album van de maand. Van Morrison keert terug naar een van zijn jeugdpassies. In zijn jonge jaren raakte Van Morrison enorm geïnspireerd door de klanken van blues en rock and roll. Dit is zijn versie van You Are My Sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky altijd tegen mensen dat ik hoop dat hun eerste jaar beter was dan het mijne. Ik heb de pandemie meegemaakt. Weken later overleed mijn vader. En weken daarna eindigde mijn langdurige relatie. Dat was mijn welkom in Nashville.